uur. Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel mensen zitten nu zonder huisarts. 50.000 patiënten van Comed moeten op zoek naar een nieuwe. Maar dat is op sommige plekken heel lastig. In de regio Twente bijvoorbeeld. Daar hebben 1500 mensen nu al geen huisarts. En door het wegvallen van Comet komen daar nog eens 9000 mensen bij. Ja, en dat zorgt voor meer druk op de zorg daar, zegt deze huisarts. Wat we zien is dat iedereen al op de toppen van zijn kunnen loopt in Twente. Dat iedereen altijd al extra diensten moet doen. En dit is iets wat er weer bij komt. Gisteren zegden vier grote zorgverzekeraars het contract op met Comet... door de enorme problemen bij dat bedrijf. Het COA, dat over de opvang van asielzoekers gaat... heeft aangifte gedaan van mogelijke fraude door oud-medewerkers. Het gaat om ZZP'ers die vorig jaar waren ingehuurd. Die zouden hebben gesjoemeld met de gedeclareerde uren. Ze zouden meer dan 600.000 euro hebben buitgemaakt. Het COA zegt dat de controle inmiddels is aangescherpt... om nieuwe fraudegevallen te voorkomen. En het wordt een stuk goedkoper om EK-wedstrijden op grote schermen te laten zien. Ondernemers gaan nu 75 cent per verwachte bezoeker betalen in plaats van 3 euro. Een meerderheid van de Tweede Kamer vond dat ondernemers veel te veel moesten betalen. De NOS heeft nu besloten de prijs te verlagen. En Oekraïne mag blijven dromen van de achtste finales. Net wonnen ze met 2-1 van Slowakije. Het, het, beslissende doelpunt viel in de 80ste minuut, zag onze commentator. De bal is bijna goed. Schitterend gedaan. Wat een mooie goal! Jaremchuk. Fantastisch. Dan nog het weer. Veel wolken en kans op buien. In het zuiden en oosten ook kans op onweer. Langs de kust kan de zon nog even doorbreken. En het is 17 tot 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De files zijn bijna opgelost. Er staat alleen nog file op de A10, de ring van Amsterdam... tussen Volendam en de Koentunnel. Richting Den Haag is de verdraging 10 minuten door een aanrijding.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 De gasboringen boven Schiermonnikoog mogen beginnen. De Raad van State geeft toestemming om een platform op zee te zetten. Natuur- en milieuorganisaties zijn bang voor schade aan de natuur. En NOS verlaagt het tarief voor horecaondernemers met een groot voetbalscherm in de zaak.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 Now I conditions. I'm feeling free. I'm on this mission to achieve. What's in your mind's eye? This is what you believe you should gain. Uh-huh. Satisfaction become a shining example. A test as a sample of a new race that has ample supply positivity.